Vijf uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Een man uit Amsterdam moet vijf jaar de cel in... omdat hij een handgranaat liet ontploffen... onder de auto van oud-profvoetballer Evander Snow. Dat gebeurde vorig jaar zomer in Amsterdam-West. De auto en een paar huizen raakten beschadigd. Een scherf van de granaat belandde in het bed van een slapende baby. Snow zat op het moment van de ontploffing in een café om de hoek. Mogelijk was de aanleiding voor de aanslag een afpersingszaak... waarbij Snow was betrokken. De man die in een bar in Californië twaalf mensen doodschoot... was een oud-marinier, zegt de lokale politie. Zijn motief is nog niet bekend. De man pleegde na de aanslag vermoedelijk zelfmoord. Hij was 28 jaar en komt uit de omgeving. Hij opende het vuur tijdens een druk bezette dansavond... in de buurt van Los Angeles. Onder de twaalf doden is ook een politieagent. Er vielen meer dan tien gewonden. Honderden mensen konden nog op tijd wegkomen. Basisscholen die kampen met een lerarentekort... mogen bijvoorbeeld ook een kunstenaar handarbeid laten geven... of een gitaarleraar muziekles. Dat staat in een handleiding die minister Slop heeft gemaakt... voor bestuurders en directeuren van basisscholen. Die weten nu soms niet meer wat wel of niet mag... om het tekort aan leraren op te vangen. Zo is het bijvoorbeeld in een geval van overmacht toegestaan... om een vierdaagse schoolweek in te, in te voeren. De onderwijsinspectie zegt in ieder geval niet op te treden tegen scholen... die duidelijk kunnen maken dat ze wel over overwogen noodmaatregelen hebben genomen. Duitsland gaat het rijverbod voor vervuilende diesels uitbreiden... in delen van Keulen en Bonn. Vanaf april zijn daar alleen nog maar wagens met een Euro 6 dieselmotor welkom. Die zijn van het bouwjaar 2015 en later. Keulen en Bonn volgen andere Duitse steden... waar al eerder een rijverbod is ingevoerd of waar dat dreigt... zoals Hamburg, Berlijn en Stuttgart. Het weer vanavond en vannacht trekken wolkenvelden over het land. Kan er ook wat regen vallen. Het koelt af naar een eh, graad of 4.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 Heel veel vertraging is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Schiphol en Roelevarensveen. Daar moet je rekening houden met een half uur vertraging. Op de A9 Amstelveen-Den Helder tussen Akersloot en Heilo... een kwartier vertraging. Een half uur in de file ook op de A27 van Almere naar Gorkum...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 Weet wat hier leeft. Dit is ZFM. En ik ben gestart met You're My Best Friend van Queen. En ik zou zeggen, welkom terug. The Furies, 40 jaar, 40 years around the world. En geen onbekende in de krocht. En dit jaar bestaan The Furies 40 jaar. Deze, deze legendarische groep muzikanten is een van de oudste en de bekendste folkgroep van Eng-Ierland. Eddie en George Furry. En die vormen een, groepskern. Ze zingen beide, spelen gitaar, mandoline, banjo, bodran... en laat zich bijstaan door een hele hoop andere mensen. Ze hebben vele hits gemaakt, waaronder When You Are Sweet 16. Ja, dat is al heel lang geleden voor mij. Dit jaar hebben ze ter ere van hun jubileumtour weer een cd uitgebracht... die tijdens het concert verkocht zal worden. De vijf mannen speelden goud eerlijke muziek vol vuur... en waar de liefde voor Ierland van afstraalt. Ze zijn niet alleen bekend door de snelle Ierse, Ierse jiks en reels. En ze spelen maar vooral ook hun prachtige emotionele geladen love- en sad songs... spreken hun publiek zeer aan. Het concert van The Furious is er eentje om nooit te vergeten. Met een lach en een traan. Iedereen gaat vrolijk naar huis. Mis ze niet. Ja, mis ze niet. Dat is makkelijk, hè? Aanvang om kwart over acht en de zaal is open om acht uur. En het kost 20 euro voor de intree. En ze zijn verkrijgbaar bij de krocht. En het is 13 november. Alweer een gouden ouwe, ouwe, ouwe. when the rain skipping and a jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts that thumping and you, a brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. And whatever happened, the Tuesday is so slow. this radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la la la la la la la la la la da just like that. Sha la la la la la la la la la da la da. grown. Cast my memory back there, Lord. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown-eyed girl. You, my brown-eyed girl. Do you remember when we used to sing? Shut up. 16 november presenteert het Zandvoortmuseum de tentoonstelling Wij gaan naar Zandvoort. Een digitale reis van verleden naar heden. We gaan van Zandvoort is een reis van Amsterdam naar Zandvoort met de blauwe tram en de sprinter. Ervaar de reis van 100 jaar geleden en nu. Nooit eerder is deze reis een bezoek aan het strand vermengd met de hedendaagse digitale kunst. Sterker nog, het gaat hier om een primeur waar de bezoeker wordt meegenomen in een reis door de tijd door multimedia kunstenaar Stefan de Groot.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 Golden Oldie. Ja, ik heb een gouden oude uit mogen uitzoeken. En dat is The Bee Gees met I've Got a Get a Message to You uit 1968. Het is een lied dat gaat over een man... die in afwachting van de executie in de elektrische stoel... die de kapelaan van de gevangenis smeekt... om een laatste boodschap door te geven aan zijn vrouw. Robert Gibb, die de tekst schreef... zei dat de misdaad van de man de moord was op de geliefde van zijn vrouw. Hoewel de tekst niet expliciet verwijst naar de identiteit van het slachtoffer. Dit gaat over een gevangene op death row die maar een paar uur te leven heeft. Hij wil dat de gevangenispastoor een laatste boodschap aan zijn vrouw doorgeeft. Er is een zekere urgentie, ikzelf en Barry hebben het geschreven... een beetje zoals het schrijven van een, script. En hier komt hij dan. The Bee Gees, I've gotta get a message to you. Talked with me and he smiled. Said, Come and walk with me, come and walk one more mile. Now, for once in your life, you're alone. But you ain't got a dime, there's no time for. de mots altijd weer ZFM. Vrijdag 16 november, zoals gebruikelijk, wordt de avond gehouden in gebouwde gebouwde Krocht. Dat is van de genootschapavond. De zaal is open om kwart over zeven... en vanaf de tijd kunt u genieten van een doorlopende diavoorstelling... over het Zandvoort van vroeger. En om acht uur komt een welkomstwoord door voorzitter Paul Olieslagers... en om kwart over acht een presentatie door de heer Jos Wiene... burgemeester van Haarlem. Willem van Oranje, vereerd of verguist? En om kwart voor negen is de pauze met een verloting. En om kwart over negen vervolgt van de presentatie. En om kwart over tien sluiting en gezellig samen zijn. Wij denken dat het weer een bijzondere avond gaat worden. Informeel, onderhoudend en nostalgisch. Wij zien u graag op 16 november in de krocht. It's hard to be a woman. Give him all your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. just a man. podium de Beachpopzingers. 18 november van half drie tot vier uur bij Muzantwoords Museum. In het openingsweekend van de tentoonstelling We gaan naar Zandvoort... zorgen de beatpopzingers uit Zandvoort voor een swingend geheel. Dit gezellige koor, onder leiding van Arno Westenberger... zingt vierstemmige popsongs van toen en nu. Ze worden begeleid door Bobo op de piano, Ralf op gitaar en Thomas op drums. Inloop is om half drie en de optreden is van drie tot vier. Entree 3 euro of museumjaarkaart inclusief koffie en thee. Tijdens het museumpodium heeft u ook de gelegenheid... om de tentoonstelling We gaan naar Zandvoort... digitale reis van het verleden naar het heden te bekijken. Dus Zandvoort Museum, Zwaluweestraat in Zandvoort.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 en draaide daarbij naar het zuidoosten. In de nacht naar vrijdag trekken er enkele wolkenvelden over... en blijft het waarschijnlijk droog. Later in de nacht ontstaan er enkele mistbanken... en de minimumtemperatuur wordt ongeveer 5 graden. De wind wordt zwak tot matig en draait naar de oostelijke richting. Vrijdag overdag is het vrij zonnig en blijft het droog. Vooral in het noorden komen er in de ochtend nog enkele wolkenvelden voor. De middagtemperatuur wordt ongeveer 11 graden op de Wadden en 14 graden in het zuiden. De wind wordt matig en komt uit het zuidoosten. In de avond wordt de wind langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Ja, gaat het weer waaien, hè? Daar kan je ook niet veel aan doen. Eh, ik wou doorgaan met een hele mooie. Ja, dat past echt bij dit weerbericht. The Weather Girls. It's Raining Man. gonna les 18 november om 12 uur. Sigins komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Het is gelukkig weer zover. Sinterklaas maakt vandaag zijn intocht in Zandvoort aan Zee. Om 12 uur komt de Goed Heiligman met zijn pieten aan op het strand van Zandvoort aan Zee... ter hoogte van de rotonde. Dat is ongeveer bij het Jutters Museum. Daarna gaat hij te paard door de Kerkstraat naar het raadhuis... waar de burgemeester hem ontvangt en de kinderen liedjes gaan zingen. In de Korver Sporthal komt de Sint natuurlijk ook kijken... naar de kinderen die meedoen met de Sinterklaas spektakel. De kaarten hiervoor kosten 2,50 en zijn vanaf zaterdag 4 november... dus die zijn nu al, te koop bij Bruna Balkenende... aan de Grote Krocht en Snackbar Anytime de Oude Halt.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 Ruim 500 mensen namen de moeite om gezamenlijk circa 45 verschillende bedrijven in te dienen. Hieruit heeft de organisatie een shortlist gemaakt... waar uiteindelijk negen kandidaten, verdeeld over drie categorieën, uit zijn voortgekomen. En de genomineerden zijn in de categorie horeca... de drie aapjes, Viloxenia en het Wapen van Zandvoort... en de categorie eh, retail, Air Force, Tutti Frutti en Van Vessem... en de categorie overige, de academie, autobedrijven Zandvoort en Spider Rand. De komende week kan er op verschillende manieren gestemd worden... via een stembriefje in het Zandvoortse Courant. Per categorie wordt degene met de meeste stemmen winnaar van die categorie. Wie de overal winnaar wordt wordt mede bepaald door een vakjury... bestaande uit gerenommeerde ondernemers uit Zandvoort. De stemverdeling en de jurywaardering wegen beide mee... wie van de drie categoriewinnaars uiteindelijk de fraaie wisseltrofee... het Haringmeisje een jaar lang in zijn bezit krijgt. De winnaars worden bekendgemaakt tijdens de ondernemingsgala... dat op donderdag 15 november aanstaande opnieuw... in strandpaviljoen De Haven van Zandvoort georganiseerd zal worden... Deze galaavond wordt in opdracht van de gemeente georganiseerd... en is voor alle ondernemers gratis te bezoeken. Het thema dit jaar is duurzaam economie. Esta es la leyenda de Sanadu. shadows moving places where we Eh, Davy, Dozy, Bicky, Mick en Titch. The Legend of Xanadu. Ja, en straks ga ik naar huis. En weet je wat ik dan zeg? Hello, you beautiful thing. Yeah, yeah, yeah! Door. Op tijd, op tijd. Garantie voor gezelligheid zoet Hey chef, ik moet naar Wassenaar.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 En het bioscoopprogramma is natuurlijk van Circus Zandvoort. Smallfoot, en dat is zaterdag, zondag en woensdag om half twee... een meeslepend verhaal over vriendschap, moed en vreugdevolle nieuws om nieuwe ontdekkingen. Smallfoot zet een mythe op zijn kop als een slimme jongen, Jetty... iets vindt waardoor hij niet wist dat het bestond. Een mens. En dan hebben we ook nog Super Juffie. Ja, en dat is zaterdag, zondag en woensdag om 15.30 uur en in de avonturen van Superjuffie is het grootste avontuur... om op te komen voor jezelf en te leren wat jij er mag zijn. Juf Josje is een hele gewone juf... maar als ze een mysterieus beeldje ontdekt... verandert ze plotseling in Superjuffie. In Superjuffie, dus er kan heel wat gebeuren. Ze schiet als een groene tornado door de lucht. En dan hebben we ook nog Doris. Het leven is geen, met croissantjes en softijs... overladen kampeerfestijn. Aan de vooravond van haar 55 45e verjaardag is Doren, Doris Dorenbos... een gescheiden vrouw met twee kinderen op een doodspoor aanbeland. En het is 9 november, vrijdag, zaterdag, zondag... en maandag en dinsdag om 8 uur s'avonds. En dan hebben we ook nog de filmclub van Simon van Kolm. Juliet Naked. Annie en Duncan lijken bij elkaar te passen... maar na vele jaren samen vraagt Annie zich af... of ze niet vastgeroest zitten in een slechte relatie. De obsessie van haar vriend voor het obscure rocker Tucker Crow heeft nooit ruimte gegeven voor iets betekenisvoller als een huwelijk en kinderen. En het is woensdag 14 november om half acht. En verwacht wordt Fantastic Beats, A Crime of the Crinwald vanaf 15 november om 8 uur. A Star is Born vanaf 16 november om half negen. En Sinterklaas en de Vlucht door de Lucht 17 november. En The Cringe vanaf 1 december. Ja, en daar heb ik een hele mooie Dancing on the Street. Dance Marta en de Vandellas. Vrijwilligers gaan van 12 tot en met 17 november weer op pad om geld in te zamelen voor kinderen en jongeren met een handicap. Ze komen aan de deur tijdens de landelijke collecteweek van de NSGK, de Nederlandse Stichting voor de Gehandicapte Kind. In onze samenleving zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap niet gewoon kunnen meedoen. Zij gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk. Evenmin als de sportclub de theatercursus of een arbeidsmarkt. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. Dankzij de hulp van vele donateurs en vrijwilligers... helpen de NSKGK deze drempels uit de weg te helpen.